Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Bij een woning in Zaandam is voor de tweede keer in korte tijd een ontploffing geweest. Buurtbewoners hoorden een harde knal en roken een sterke benzinelucht, meldt NA Nieuws. Acht dagen geleden was op ongeveer dezelfde plek ook al een explosie... waarbij ook een benzinelucht te ruiken was. Het is niet duidelijk hoe groot de schade nu is aan de woning. De politie doet onderzoek, maar heeft voor zover bekend niemand opgepakt. Het kabinet moet meer doen om het vertrouwen in het coronabeleid terug te winnen. Dat zeiden partijen in de Tweede Kamer tijdens een debat over het toenemende aantal besmettingen. De aanpak en communicatie moet volgens de fracties beter. Niet eerder was de kritiek in de Kamer zo hard. Tijdens het debat zijn geen nieuwe maatregelen aangekondigd... maar Rutte zei wel de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. Er zullen ook weer vaker persconferenties komen. Rutte verwacht dat er deze week acht zorgelijke regio's bijkomen. Op dit moment zijn er nog zes regio's waarin de coronabesmettingen zorgwekkend hoog zijn. In die regio's gelden strengere maatregelen. Voor de kust van het Australische eiland Tasmanië zijn nog 200 walvissen ontdekt die in de problemen zitten. Het is de tweede groep in drie dagen tijd die in ondiep water terecht is gekomen. Het totaal aantal gestrande dieren komt daarmee op 470. Reddingswerkers proberen de walvissen terug naar het diepe te krijgen, maar dat is erg lastig. Tot nu toe is dat nog maar bij 25 walvissen gelukt. Een aantal stranden vervolgens opnieuw.